Later met het NOS-journaal. In een Zwitsers dorp bij Bern zijn tenminste zes mensen omgekomen bij een brand in een bus. Vier passagiers en één persoon buiten de bus raakten gewond tijdens het blussen, schrijven Zwitserse media. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Volgens lokale media lijkt het erop dat één persoon bij de brand betrokken was. Mogelijk was er opzet in het spel. De Zwitserse politie doet onderzoek, ook naar de identiteit van de slachtoffers. Iran meldt dat er dinsdag weer zware aanvallen op het land zijn uitgevoerd. In het oosten van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen op een appartementencomplex 40 mensen gedood, meldt de Rode Halve Maan. Iraanse staatsmedia melden dat er aanvallen zijn geweest in bijna heel Teheran. Inwoners zeggen dat Amerikaanse en Israëlische gevechtsvliegtuigen nu lager overvliegen. Daardoor vermoeden ze dat het Iraanse luchtverdedigingssysteem verzwakt is. Het lijkt erop dat een Kamermeerderheid instemt met het inzetten van het marinefregat Evertsen ter bescherming van bondgenoten. Dat bleek na een technische briefing in de Kamer waar politici vragen konden stellen aan experts. Er zijn zorgen over de risico's, maar de meeste Kamerleden denken dat het niet anders kan. De inzet duurt in principe een paar weken. Morgen vergadert de Kamer weer over de inzet van het marinefregat. En FC Barcelona heeft in de achtste finales van de Champions League gelijk gespeeld bij Newcastle United. Door strafschop in blessuretijd werd het 1-1. Bayern München speelde in Italië Atalanta van de mat. Daar werd het 1-6. Atletico Madrid was met 5-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. Eerder op de avond verloor Liverpool met 1-0 bij Galatasaray. De returnwedstrijden zijn volgende week. Het weer vannacht vooral droog bij minima rond 7 graden. Vanaf de ochtend trekt er vanuit het westen regen over het land en er staat dan ook veel wind. Later wordt het droog en is het af en toe ook zonnig bij een graad of 11.